Als die niet worden teruggevonden, draait het ministerie van Cultuur op voor de kosten en niet het museum zelf. Dat heeft RTV Drenthe ontdekt. Het museum is verzekerd voor diefstal, maar de verzekering hoeft pas te betalen wanneer de schade hoger is dan 9 miljoen euro. Alles daaronder komt voor rekening van de overheid. En dat is bij deze roof het geval. De gestolen spullen uit het Drents Museum zijn 5,8 miljoen waard. Een verbod op het bouwen van geitenboerderijen lijkt steeds dichterbij te komen. Oppositiepartijen wilden al langer zo'n verbod... omdat mensen die in de buurt wonen van een geitenboerderij... vaker een longontsteking krijgen. Nu is ook de VVD voor en NSC lijkt er ook wat voor te voelen. In het voorstel staat ook dat geitenhouderijen niet mogen worden verplaatst of uitgebreid. Groningen Airport Eelde mag van het kabinet s ochtends eerder open en s avonds later dicht. Daarmee zouden per jaar 150 extra vluchten kunnen vertrekken. Het vliegveld is blij. Nou, het is echt fantastisch. Het betekent dat we dus meer eh, groot commercieel verkeer, dus dat is de vakantievluchten en dergelijke, en lijndiensten kunnen faciliteren omdat ze meer slagen op één dag kunnen gaan maken. Het vliegveld zit al jaren in de financiële problemen en wil aantrekkelijker worden door meer vakantievluchten aan te bieden. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel akkoord gaan met de ruimere openingstijden en omwonenden mogen ook nog bezwaar maken. En bij het opknappen van een attractie heeft dierenpark Amersfoort de afgelopen tijd honderden verloren voorwerpen van bezoekers gevonden. In een rivier waarover mensen door het park kunnen varen lag van alles. Week toen ze het water eruit haalden. Zonnebrillen gevonden, eh, een camera, eh, telefoons gevonden, horloges, een Tamagotchi, dus die zal er allemaal even liggen. Zelfs een paraplu, dus een knuffeltje van een konijntje. Ik denk dat er in ieder geval sentimentele waarde aan zit. Ik weet niet of mensen hem echt nog terug willen in deze staat. Maar iemand zal hem zeker gemist hebben, ja. Wie de afgelopen tien jaar iets kwijtgeraakt is bij een bezoekje aan Dierenpark Amersfoort... kan binnenkort op de website checken of zijn of haar ding ertussen zit. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en koelt het af tot net boven nul. Morgen krijgen we een grijze dag met in het zuiden kans op motregen. Het wordt op papier een graad of vier, maar door de wind voelt het kouder. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files met de meeste vertraging in onze regio vinden op de A9 Amstelveen-Alkmaar...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 Minister Faber wil een proef doen met meer toezicht op asielzoekers die overlast veroorzaken en weinig kans hebben om hier te mogen blijven. Ze zouden zich twee keer per dag moeten melden. Nederland heeft Sierra Leone officieel gevraagd om de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel bekend als Bolle Jos.